Ik de met het NOS Journaal. Verzorgingstehuizen mogen bewoners geen vragen voor bijvoorbeeld een extra kopje thee, fruit, wc-papier of onderleggers in bed. De koepelorganisatie van zorgverzekeraar ZN heeft daarover afspraken gemaakt met de verzorgings- en verpleeghuizen. De voorzieningen horen bij de basiszorg, zegt ZN. In de Tweede Kamer is herhaaldelijk kritiek geuit op het eisen van extra bijdragen voor bijvoorbeeld wc-papier, maar in de praktijk haalde dat weinig uit. De zorgverzekeraars hebben nu opdracht gegeven in te grijpen. De huizen mogen bewoners alleen extra geld vragen voor bijzondere activiteiten, zoals een uitstapje, maar dat mag nooit een verplichte bijdrage zijn. Minister Kamp voelt er niets voor kinderopvangcentra te verplichten voortaan uurtarieven te hanteren. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV vinden een systeem met betaling per uur eerlijker en duidelijker, omdat ouders niet betalen voor tijden dat de kinderen al lang weer thuis zijn. Maar Kamp vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen of ze uurtarieven of dagtarieven berekenen. De brandweerkorpsen rond Moerdijk zijn kwaad dat hun mening niet is gevraagd bij het opstellen van een evaluatierapport over de brand bij Chemiepak. Volgens de brandweer Rotterdam was de onderlinge communicatie slecht en was het Rotterdamse korps, dat gespecialiseerd is in chemische branden, daardoor pas uren later met bluswagens in Moerdijk. Maar de brandweerkorpsen rond Moerdijk spreken dat tegen. Ook zijn ze boos dat voorgestelde aanpassingen niet in het rapport zijn opgenomen. De Syrische president Assad geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt bij de protesten tegen zijn regime. Volgens Assad hebben zijn veiligheidsdiensten onvoldoende ervaring met massademonstraties. Daarom moeten ze opnieuw worden getraind om buitensporig geweld tegen betogers voortaan te voorkomen. De laatste weken zijn bij betogingen honderden doden gevallen. In een interview zei Assad verder dat de crisis in Syrië is overwonnen. Mensenrechtenorganisaties in het land spreken dat tegen. In een stad ten westen van Homs zouden vandaag opnieuw huizen zijn beschoten door tanks. Daarbij zouden tientallen doden zijn gevallen. Het weer nog bewolkt en vannacht valt er wat regen. Morgen eerst bewolkt en hier en daar regen. Smiddags op veel plaatsen zon.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 A16 richting Rotterdam 3 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 2 kilometer zowel op de hoofd- als de parallelbaan. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein 9. En op de A20 de andere kant op bij Rotterdam Prins Alexander 5.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 There's only one rule on the wall. We got a five dollar fine. Sing the same song There's only one thing to cause a fuss We gotta fight aan deze bar krijg je 5 dollar boete als je hier eh, durft te treuren. Als je, zeker als je nog eens een keertje in je bier gaat zitten huilen. Dat zijn de, de teksten van uh, de Guns N' Laws. Guns N' Laws hebben heel wat eh, cd's uitgebracht daar in Amerika. En ze zijn eigenlijk een beetje, ja, komisch bedoeld hè. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zelfde schijntjes. Forget the de Davis, eh, afkomstig van de cd Black Dog uit 1998. Eh, en ook in dit uur eh, weer wat oudere country music. Onder andere van de cd Greatest Hits uit datzelfde jaar van Clay Walker, Ordinary People. I was standing at the checkout by a rack of Cover story told about Another heartbroken beauty queen How she was getting over Just one more sad affair And as I waited for my change You know it hit me then and there That ordinary people Have extraordinary love A million little miracles Far beneath the stars above The greatest gift that I could ever wish For you and me Isn't life as ordinary as can be Then I heard some famous people had an anniversary Five long years together it was Hollywood history Now my grandma and grandpa Never made no printed page But they took the love of 57 years Right to the grave Cause ordinary people Have extraordinary love A million little miracles far beneath the stars above The greatest gift that I could ever wish for you and me Is a life as ordinary as can be Now we all like to watch by the time time the movie ends Who of us hasn't wished To be a little more like them But I bet every time Two stars are breaking up That they wish somehow, some way They were a little more like us a million little miracles far beneath the stars above the greatest gift that I could ever wish for you and me is a life as ordinary as can be oh the greatest gift that I could ever wish for you and me is a life as ordinary as can be just some ordinary people. Warlord of Gun, Joe Diffie van zijn CD Life's So Funny. She might be living in Dallas or Denver, Colorado. I know she likes it cold. She might have packed and moved back to Alabama. There's no telling where she is, but there's one thing I know: she's a whore. independence She's a whole lot of gone Well, I was wrong And I admit it I took a lot for granted Just a little at a time Well, I still can't believe she went and did it And I to wake up and find she's a whole lot of gone And we're a whole lot of through How can I hold on when there's nothing to hold on to There's a whole lot of difference between love and alone And when you add up the distance, she's a whole She's a whole lot of gone And we're a whole lot of through How can I hold on When there's nothing to hold on to There's a whole lot of difference Between love and alone And when you add up the distance She's a whole lot of gone And when you add up the distance She's a whole begin jaren 90 stond zij vaak op het podium samen met haar moeder. En dan heb ik het over Winona. Harry Stinson en John Hadley schreven voor haar cd The Other Side. Always Will. En dit is niet het albumversion, maar de radio edit. The time is a train, rolling down the track. Every minute is a boxcar that don't come back. But take a look around you. It's all gonna change Whatever you see Ain't never gonna stay the same Except for the ride Wind in the trees The way I feel About you and me just trouble now. They say we're grown up. We've been searching all this time. And I wouldn't own up. Never would admit to flying blind. But in the dark each other anyhow Darling, are we in trouble now? When we talk it over, our love was a cry from a distant shore then we found each other and all that we've been searching for. And I'm done. did Yeah, I guess by now you know. I'm through with trying can't bring myself to let you go And all these feelings Said we never would last Darling Are we in trouble trouble Gitaarspel is ook van degene die dit nummer geschreven heeft, hoor dan heb ik het over Mark Knopfler. In 1996 toen eh, kwam Mark Knopfler vooruit dat ik toch ook wel een heel groot eh, country fan was. En die Randy Travis, dat is een van mijn grootste zangers in de country scene. My all-time favorite, Oh What A Time To Be Me. I'm sorry you're feeling so lonely. I know how hard it can be. You lost your one and your only. You told her you had to be free You say that you think she's found somebody new Who gives her the love that she needs Well, it's safe to say it's a bad day for you But oh, what a time to be me You say that you just had to call her To tell her you knew you're thinking you missed out her number Just because I answered the phone I hate to be the one to have to break it to you But you doubt it accurately Now it's safe to say it's a sad day for you But oh what a time to be me Remember those kisses find a buddy like you. And you're more than welcome to call me again, but right now I got something to do. And oh, by the way, here's a message for you. Would you mind returning her key? There's somebody else that she's giving it to, and oh, what a time It's hard to find a buddy like you And you're more than welcome to call me again But right now I got something to do And oh, by the way, here's a message for you Would you mind returning her key? There's somebody else that she's giving it to Safe to say it's a bad day for you But oh, what a time wat bekende spelen hierop mee op dit nummer Van Oh What a Time to Be Me. Geschreven door uh, die Randy Travis samen met eh, nog een man. En die man die heet dan Don Slitch. En dat is dan ook weer zo'n groot schrijver daar uit Amerika. Rob Hayakos. Hij bespeelde de fiddle. Is ook terug te horen op nummers van eh, Dolly Parton onder andere. Terry McMillan is een man die ja, heel veel doet met mondharmonica's. Die worden nu ook in die diepe, diepe mondharmonica die we dan net Maar hij heeft ook eh, heel wat percussie. En dan natuurlijk Jerry Douglas op eh, Dobo. En dit is diezelfde, helaas veel te vroeg overleden Terry McMillan. Mondharmonica virtuoos. tijd studiomuzikant geweest. Deze Terry McMillan op eh, vele cd's van vele grote der aarde. En hij heeft eigenlijk zelf maar heel weinig eh, cd's uit kunnen brengen. I've Got A Feeling, zo heet deze cd, uh, stamt alweer uit 1993. I Fly Away Just As I Am, When The Sage Go Marching In. Echt allemaal van die nummers die je terug kunt vinden waar heel veel mondharmonica in zit dit is die dame waar ik het daarnet over had, met eh, die Johokas. Dolly Parton van haar cd Treasures, en hier speelt hij in mee. Baby. when they turn out the lights, het Hij schreef dit nummer Behind Closed Doors en is een eh, grote hit geweest voor eh, ja, een aantal eh, artiesten, een aantal country artiesten. En vooral Kenny Rogers had daar een grote hit mee en, en, en hoe heet hij ook alweer? Die had er ook een hele grote hit mee. Ik kan even niet op die naam komen. Dit is geschreven door Chris Christofferson for the Good Times. So the en eh, Eddie Byers. Zij bespeelden alle twee de piano en eh, Matt Rollins, die hoorde nu uh, daarnet op de gitaar. En ik zei daarnet tegen u van dat andere nummer wat hier voordraaide, Behind Closed Doors. Hoe heet die man ook weer? Hoe heet je ook weer? Nou, dat was natuurlijk Charlie Rich. dit is natuurlijk Alison Krauss met haar Union Station. En op Dobro die befaamde Jerry Douglas. van Alison Krauss en haar Union Station uit 2002. Eh, en ja, ik wil nu eigenlijk even overstappen naar eh, iets eh, heel nieuws. Ik had gezegd aan het begin van dit programma twee uur lang wat oude country music. Maar dit, dit is spiksplinter nieuw hoor. Ook Alison Krauss, maar dit is uit 2011. Paper Airplane. Eh, Paper Airplane, eh, een nieuwe single van eh, deze dame. En ja, daar verwacht ik ook nog heel veel van. Ik ben benieuwd naar haar laatste, laatst verschenen, niet haar laatste tenminste. Ik hoop niet dat het haar laatste cd wordt. Haar laatst verschenen cd. En dit is weer uit, uit 1994. Diamond Trio, D-Roy Panel en Steve Warner. Welcome and Blues. song here is for the working man, Mr. Diamond Trio, Leroy Panella en Steve Warner in Working Man Blues, geschreven door Merle Haggard. En dat is toen een eh, compilatie-cd geworden van alle grote hits van eh, Merle Haggard. Want hij heet gewoon Mama's Hungry Eyes, a tribute to Merle Haggard. Begin jaren 90 werd eh, deze dame, deze Victoria Shaw, naar Nederland gehaald door Humphrey Saalberg van Nash Music. Hij zei van dat gaat vaker gebeuren. Ik zit te wachten hoor. Homemade hearts paper Knaltenaar, u kent hem wel. Hij is een eh, groot schrijver hier in eh, Nederland voor zowel eh, pop, Nederlandstalig als Engelstalig, maar ook als country music. Hij heeft ooit een country gospel project opgezet. Hij noemde dat toen Miracles. Heeft daar maar liefst 15 nieuwe liedjes voor geschreven en vroeg aan onder andere Joni de Boer, René Enime Wimpels, Wendell A. Morrison, Michel Nita, of zij een liedje wilde zingen dat hij geschreven had.